Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een deel van het centrum van Utrecht afgezet. Eerder vanmiddag werd een man daardoor agenten in zijn been geschoten... omdat hij NS-medewerkers zou hebben bedreigd met een mes. Volgens de politie werd hij meerdere keren gewaarschuwd, maar wilde hij dus niet luisteren. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De NS-medewerkers zijn geschrokken, maar met hen gaat het goed. In Eindhoven is een verkeersregelaar gisteravond een heel stuk meegesleept op de motorkap van een auto. Hij gaf de bestuurder een stopteken, maar die wilde niet luisteren en gaf gas. Na 15 meter viel de verkeersregelaar van de auto af. Die ging er dus met volle snelheid vandoor. De bestuurder is later alsnog opgepakt. En het is feest vanmiddag in Volendam. De plaatselijke voetbalclub is gepromoveerd en speelt komend seizoen na jaren eindelijk weer in de eredivisie. Zingend kwamen de spelers de haven in. Over een half uurtje begint de huldiging in het stadion. Er treden dan ook verschillende artiesten op. En Gert-Jan van 18 heeft een engeltje op zijn schouder zitten. Hij reed gisteren met zijn busje rond in de omgeving van Tiel in Gelderland... toen hij plotseling moest uitwijken. Er kwam een, eh, een auto vanuit het werkje vandaan gereden. En eh, ik had twee keuzes, of de auto of eh, de berm. En ik had de berm gekozen en ehm, ik kon hem niet meer houden. En toen ben ik aan de andere kant ben ik over, de, over de randen heen gevlogen. En um, zo hier het hekwerk in. Ja, hij knalde tegen een paar bomen en vloog daarna dus het hekwerk in. Toen hij was uitgestapt zag Gert-Jan dat hij ook een enorme ijzeren buis had geraakt. Die stak dwars door de voorruit en de bijrijderstoel vlak naast de plek waar hij zelf had gezeten. En het weer nog. Opnieuw een prima lentedag. In het binnenland af en toe wat stapelwolken, maar verder vooral veel zon. Het is 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad-Koog en Knopend Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-Noord. De weg is dicht tussen de afwit Volendam en de Koentunnel. Verkeer kan het beste omrijden via de ring Noord en de ring Oost via de Zeeburgertunnel.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 When you close your eyes, tell me what are you dreaming? everything just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and tingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby. dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I never see shit standing. Either way you do it, you look outstanding. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.